Het aantal opgelichte mensen steeg van 124 naar 353. De fraudehelpdesk waarschuwt dat oplichters vaak heel geraffineerd te werk gaan. Ze doen zich meestal voor als een bekende die zegt dat hij een nieuw telefoonnummer heeft. Later vragen ze om geld. Slachtoffers van WhatsApp-fraude zijn soms flinke bedragen kwijt... tussen de 3 en 10.000 euro. De Duitse politie heeft zes radicale Tsjetsjeense moslims opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. De verdachten zijn tussen de 23 en 28 jaar... en werden aangehouden in Berlijn, Brandenburg, Noord-Rijn-Westfalen en Turingen. Volgens het Openbaar Ministerie was er geen concrete dreiging... maar zaten de Tsjetsjenen nog op zoek naar een geschikte plek om een aanslag te plegen. Bij huiszoekingen zijn messen, geld en gegevensdragers in beslag genomen. De vulkaan op de Filipijnen die zondag uitbarstte blijft onrustig. Hij spuwt nog steeds lava, as en stoom. De vulkaan ligt zo'n 60 kilometer ten zuiden van Manila en is populair bij toeristen. Vanwege de dreiging zijn overheidsgebouwen in de hoofdstad en omgeving dicht. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. Vulkanologen in de Filipijnen zijn bang dat er een nieuwe, grotere uitbarsting komt. Bij de vulkaan barsten steeds meer spleten met lava open... en ook zijn er in het gebied steeds meer aardbevingen. De Nederlandse waterpolomannen zijn de Europese kampioenschappen in Budapest begonnen met een overwinning. Oranje stond tegen Roemenië in het laatste kwart achter met twee doelpunten, maar won uiteindelijk toch met 9-8. De waterpoloers zitten met een zware pool, met naast Roemenië, Servië en Rusland. Ze moeten minstens als derde eindigen om de volgende ronde te halen.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 Dus waarschijnlijk hebben veel van onze luisteraars het net gemist. Maar dan heb je vandaag een nieuwe kans. En eh, ik zit hier ook met een, een nieuwe sidekick die eh, volgens mij staat te popelen om eh, gewoon presentator en programmamaker te worden. Ja, goedemorgen Jan van de Hoever. Goedemorgen Zandvoort en goedemorgen luisteraars. Goedemiddag inmiddels, hè Dolly? Ja, het is inderdaad goedemiddag. We zijn alweer over de 12 uur heen, hè? We gaan eh, kijken of we een leuk programma kunnen, in elkaar kunnen draaien. Een soort muzikale boterham voor de lunch. ja. Dat gaan we doen met wat nieuwtjes, wat leuke dingen. En kortom, we gaan twee gezellige uurtjes maken. Nou, en weet je, ik, ik geloof vast dat ons dat gaat lukken. Oh, daar ben ik van overtuigd. <laughs> Zo niet mag u altijd bellen hoor. Als u zegt, wat is het hier nou weer allemaal? Maar je mag ook bellen als je het wel leuk vindt. En als je wat, een, een, een nummer wilt aanvragen, mag je ook bellen. En als je wat te vertellen hebt, mag je ook bellen. Je mag ook langskomen. Wat zijn wij toch gastvrij, hè? We zijn zo gezellig en gastvrij. Ja, zo is het. Lekker bakje koffie erbij. Heerlijk. Hoppakee. Heerlijk. Goed, Zandvoort luncht op uw eh, eigen eh, Zandvoortse eh, radiozender. En ehm, u kunt ons natuurlijk volgen via de radio op 106.9, kanaal 40 bij Ziggo. En ehm, natuurlijk ook via het web, www.zfmzandvoort.nl. Ik geloof dat de camera's niet werken, dus we zijn niet te zien. Dus ik heb ook lekker mijn gezicht niet aangetrokken vandaag. Misschien wat beter over voor de mensen als ze mij niet zien. <laughs> <laughs> dat was ook toen ik, toen ik eh, eh, bij de radio ging, eh, ging solliciteren... en dat ik was aangenomen, zeiden mijn kinderen ook meteen... jeetje, mam, dat is echt wat voor jou. Jij hebt echt een gezicht voor de radio. Nou, lekker hè? Ja, heerlijk. <laughs> hey Jan, hoe heb je, hoe heb je de laatste maand van, van de 2019 beleefd. Was het gezellig? Ja, natuurlijk. Het is, altijd, het is zo gezellig als je het zelf gezellig maakt natuurlijk. Dat is waar. Ja, je kan, eh, je kan lekker eh, somber gaan kijken. Je kan vrolijk zijn. En laat alles over je heen komen. En, eh, we, hebben toch mooie maanden gehad de afgelopen maanden. Absoluut. Nou, geen sneeuw, nog, geen sneeuw nog niet. Dat niet. zeggen. En nee. wat hier kan natuurlijk nog komen. Maar daar gaan we het, zo meteen over hebben in het ja. weerbericht. En we gaan kijken of we wat leuks nog kunnen draaien. Oké, Gaan we doen. Nou, de eerste die ik eh, bij me heb, eh, die, eh, die, die, klopt ook wel een beetje hoor. Nou ja, nu niet meer. In de tijd dat die uitkwam, klopte die echt wel. Dat was in de jaren 70, volgens mij 1978, als ik het zo goed heb. En ja, nog eventjes terug een duik in die tijd. Komt-ie. I love the nightlife. Ja, artiest in het licht. Dat eh, houdt in eh, dat we een, vandaag een jarige artiest hebben... of een artiest die is overleden. In dit geval is het, gaat het om een artiest die jarig geweest zou zijn... waren het niet dat hij in 2006 is overleden. Ik heb het over Billy Walker. En eh, Billy Walker is een zanger... En hij was eigenlijk bekend van het befaamde um, country radioprogramma Grand Ole Opry. En dat was in Amerika, was dat een, eh, een radioprogramma. En hij was dan ook een Amerikaanse countryzanger. Geboren op 14 januari 1929 in Texas en overleden in Alabama op 21 eh, mei 2006. Eh, aan het einde van de jaren 40 begon hij als zanger in de Texaanse plaats Dallas. En in 1951 sloot hij een contract af bij de platenmaatschappij Columbia Records. Ook niet de eerste, de beste natuurlijk. En zijn bekendste songs zijn eh, I'd Like to Be in Charlie's Shoes. Die gaan we ook straks voor u draaien. En ehm, even kijken, want daar nou staat net mijn schermpje ervoor. En eh, Cross the Braces at Waco. En in 2001 werd hij opgenomen in de Texas Country Music Hall of Fame. Dus ook niet zomaar de eerste, de beste die we aan u gaan laten luisteren. Alleen niet de bekendste. En Billy Walker kwam op 77-jarige leeftijd tijdens een tournee... door een motorongeluk om het leven. Nou, het is toch allemaal wat met die artiesten. Hè? Aardstaartjes ook al, met dan niet een motorongeluk... maar een scootmobielongeluk. Allemaal... Eh Hè? Daar vragen ze niet naar. Het is eh, een heel rottig einde. Dus heel tragisch, heel tragisch. Nou goed, we gaan luisteren naar Billy Walker met het nummer Charlie Shoes. Denk ik. Komt-ie? Oh, moet ik wel de schuif openzetten. Haha, <laughs> Charlie Shoes. I'd like to be in Charlie's shoes. That's what I always say. Cause he had you and everything tied with a golden thread. Then Charlie left and went away. And when I got the news, it wasn't long till I was walking round in Charlie's shoes. Now I'm wearing out the shoes that Charlie wore walking back and forth across the floor. The troubles that throw him away, I've got for company. These nights in Charlie's shoes are killing me. swiftly did turn brown. Cause every little dream I built, she's always tearing down. I never knew old Charlie's shoes could have so many tacks of disappointing sorrows, and I wish he had them back. Cause I'm wearing out the shoes that Charlie wore. Lord. The troubles that throw him away, I've got for company. These nights in Charlie's shoes are killing me. wat een vrolijk nummertje, hè? Hou jij er ook van, Jan? Heerlijk, een beetje een eh, sprongetje terug in de tijd. Ja, lekker hè? <laughs> Zeker. Zeg Jan, eh, had jij nog nieuws, eh, oh, had jij nog nieuws meegenomen? Nou ja, ik heb hier op de begin een leuk... misschien iets voor te slecht weer mocht worden. We hebben weer voorleesdagen en leuke dingen in de boekhandel. En dat is dan woensdag 22 januari. Dan kan je om half 11 aanschuiven bij het voorleesontbijt... bij de Fries van Stockholm in Halem. Oh, oké. En dan eh, gaan ze lezen onder andere voor uit het prentenboek van het jaar Mopper Eend. Leuke titel. En uh, trakteren op een lekkere krentenbol. En dat doen ze samenwerking met bakkerij Fink. Mhm. Eh, zaterdag 25 januari vieren ze in de boekhandel 30-jarig jubileum van de klassieker. Wij gaan op berenjacht. En dan komt verhalen vertellen Peter Faber hemzelf. Zo. Een avontuurlijk optreden brengen waarin hij het boek helemaal tot leven brengt. Nou, dat willen we niet missen natuurlijk. Voor welke leeftijd is dat ongeveer? Ja, ik denk toch wel een beetje de, de, de jeugd nog. De echte jeugd, denk ik ah, zo'n okay. beetje. Oké. Okay. Nou, we gaan weer even een nummer draaien. En dan eh, gaan, komen we straks weer terug met nieuws. Oké. Nou ja zeg, waarom, eh, waarom heb ik geen... Eh, oh, daar komt... Oh, dat duurde gewoon even. <laughs> ILO. all over the world there is trouble. En we gaan in Noord-Holland ook weer trouble krijgen, geloof ik. Ja, hè, Jan? daar zie ik zojuist staan. <laughs> Eh, oh jeetje, eh, jeetje, vertel eens. Bij TV Noord-Holland. Nou, er schijnt de boerenorganisatie Agractie heeft laten weten... dat de boeren opnieuw gaan actie voeren. Oh, echt? En dat wil ze dan op één datum doen... en dan op 40 opvallende locaties door heel Nederland. En dan gaan ze agrarische producten aanbieden. Nou, maar tussen aanhalingstekens, geloof ik. Hè? Dat is wel leuk natuurlijk. Ja, Maar het is ook een ludieke manier van actie voeren natuurlijk. Ja, ja. Nou, dan, hoe, eh, gaan, hoe ze, gaan ze het aanpakken? Is daar al wat over bekend? Nou, ze zullen acties voeren, lees ik hier, bij drukbezochte plekken... als supermarkt en winkelcentra. En dat is natuurlijk in het verleden ook al eh, gebeurd volgens mij. En die eh, volgens de agractie worden die aangekleed met tractoren en spandoeken. Oké. Ergens in de komende acht weken moet dat gaan plaatsvinden. Ja. Dus natuurlijk, ja, er is altijd wat voor te zeggen. Ze komen natuurlijk op voor hun rechten... En en eh, ja, je kunnen het mee eens zijn of niet. Het geeft natuurlijk af en toe narigheid. Maar er zit ook een achterliggende gedachte in natuurlijk. Ja, ik geloof ook dat ze vinden dat, dat eigenlijk eh, de, hun producten in de supermarkt verkocht worden tegen een, een, prijs die niet in verhouding staat tot wat zij er dan weer voor krijgen, hè, die boeren. Dat kan ik me eens voorstellen. Dat je natuurlijk een beetje, een beetje gaat ageren met dat soort dingen. En, ja. Eh, ja. En, ik denk wel, natuurlijk, het geeft altijd overlast, dat soort acties. Maar jongens, het, het, het, het hebben ook een achterliggende gedachte. Mhm. En ehm, ja, we gaan zien hoe het weer gaat worden. En eh, ze doen het om aan de consument te laten zien en voelen... wat de Nederlandse boer over het algemeen voor het product krijgt. Ja. En dan zullen die producten voor het bijna symbolische bedrag... van de gemiddelde opbrengst eh, voor de boer, worden ze verkocht. Ja. Ja, nou ja, ik, eh, ik wens in ieder geval veel succes... en ik hoop dat ze een, een, goed resultaat met deze acties bereiken. Nou ja, ze werken er keihard voor. En ze moeten toch zoveel doen om, om de boel draaiend te houden. En dat moet ook gewoon betaald worden. Zo is het toch? 100% waar. Zo is het. En anders dan gaan we troep in ons mee krijgen. En dat willen we zelf ook niet. Zeker niet. Zo is het. Ehm, hou jij een beetje van Italiaanse muziek? Oh, heerlijk. Ja? Oh, ik heb Eros meegenomen. Oh, die Ramazzotti? Ja. Oh, wat gezellig. Leuk, hè? Sebastasi una buona canzone. Een grote hit geweest. Ja, geweldig. Heerlijk. Laten we luisteren. Doen we. Se una bella canzone a far piovere amore. Si potrebbe cantarla un milione, un milione di volte, bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più. Se basta convincere gli altri. Si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così. Fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di se già, basta se già, yeah. non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità. Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che Dat was even lekker, hè? Dat was heerlijk. Oh, heerlijk. En even zo lekker meegalmen. <laughs> Zeker wel, zeker wel. Ja, wat een mannetje. Hè? Mooie, goede zanger. Goede zanger. Maar uh, Dolly, verderop in ons programma komt natuurlijk het eh, normale reguliere weerbericht. ja. hier tussendoor lees ik zojuist dat het KNMI heeft voor het eh, tweede deel van deze dag code geel afgegeven. Oh echt? Hoezo? Wat dan? wat nou, gaat er gebeuren? heeft alles te maken met de kans op zware windstoten die over onze provincie trekken. Oh, ja, we zitten natuurlijk in Zandvoort, dus wij weten er alles van. Ja. volgens het Weerinstituut kunnen langs de kust zware windstoten voorkomen van ongeveer 75 km per uur. Oh, wauw. En in het gebied zelfs 90 km per oh, uur. Oh, daar zitten we gelukkig, gelukkig niet. Gelukkig niet, maar het kan altijd te veel zijn natuurlijk. Ja, dus mensen, eh, denk eraan. Eh, we gaan weer wat we eh, krijgen vanmiddag. Dus ik zou zeggen, zet alle losse spullen goed tegen de muur wat je buiten hebt staan. Of even binnen. En zet schotten en dergelijke even goed vast. Vooral voor vanavond wat er hinder verwacht. Ja? En in de loop van de nacht gaan de zware windstoten weer verdwijnen. Dus eh, we hopen dat het eh, weinig schade gaat opleveren. Oh, dus het is niet alleen voor vanmiddag, ook voor vanavond nee, nog? Nee, het is eh, speciaal voor vanavond nog. Potverdikkie, nou... En het was gisteravond al zo erg, hè? Ja. Wat gierde het zeg. Maar vergeet niet, we hebben binnenkort februari. En we staan natuurlijk bekend om de februari-stormen, hè? Ja, ja, die gaan ook nog komen. Dus misschien is dat ook veranderd klimaat... dat het januari-stormen gaan worden. Ja, ja, ja. Nou, we gooien er maar weer een lekker muziekje tegen. Laten we dat maar doen, Dolly. Ja, kan ons het schelen. We zitten er nou toch. <laughs> Zeker. Boys to Men met Hard to Say I'm Sorry. Oh, zo'n mooi nummer. Ik vind het ook zo'n mooie uitvoering van ze. Met dat mooie, al die, al die verschillende stem... Ehm, ja, ehm, ah, ja, heel mooi nou, nummer. Goed. Ja. <laughs> Ik kan wel zien dat ik geen dirigent van een zangkoor geweest ben. Want al die termen... <laughs> ik ben een je bedoelt. Maar ik vind het gewoon mooi. Nou, ik hoop dat u het ook allemaal mooi vond. Er is ook mooi nieuws uit uh, IJmuiden, hè? Ja, dat eh, lees ik net. Dat is eh, eigenlijk wel belangrijk en heel goed voor veel mensen natuurlijk. Want er, eh, schijnt een belangrijke stap gezet te zijn eh, over de toekomst van eh, Tata Steel. Oké. althans, het is de reactie van de FNV-bestuurder. Ja. Voorlopig schijnt er geen grote groepen ontslagen te worden daar. Hey. En dat is natuurlijk een heel goed teken. Want het is natuurlijk, ja, je zal maar je boterham kwijtraken. En vaak zijn het ook mensen die al heel lang werken. En in deze tijden is het, zal het niet leuk zijn. Nee, en dat zwaard van Damocles, dat hing toch boven hun hoofd natuurlijk. Zeker. Hè? Ja, ja wat ik zo begrijp is dat er toch wel een aantal mensen uit Zandvoort... die toch ook eh, onderdeel zijn van het Tata-concern die daar werken. Ja. En eh, ja, of je nou in Zandvoort woont of ergens anders, dat maakt niet, dat maakt niet uit. Het is gewoon eh, het is een ramp als het je gaat overkomen. Absoluut. En een succes, dat is wel te danken aan de actiebereidheid van het personeel... geloof, de, de meneer van de vakbond. Want ze hebben pas geleden een grote bijeenkomst gehad met 2000 mensen. Mhm. En ik denk toch wel dat het een beetje invloed geweest kan zijn... op deze besluitvorming om geen grote groepen voorlopig te ontslaan. Dus Kijk. Goed nieuws voor, eh, voor heel veel mensen. Toch wat bereikt. Kijk, als je blijft vechten, dan win je op een gegeven moment toch, hoor. Zeker wel. Ja, dat weet Herman Brood ook en Henny Vrienden. Maar ja, die hebben het dan weer over vriendschap, hè? Hij denkt niet na, hij fietst, al doen zijn benen pijn. Hij moet de snelste zijn, ze halen nooit meer in. Hij denkt, verdomd, ik win. Nooit meer alleen. Nooit half naakt voorbij, de jury rij. Ze lacht haar tanden bloot, wat zijn haar borsten groot. Haar tranen stromen, want ze is mis Nederland. Nooit meer alleen. Nooit meer alleen. Als je wint, heb je vrienden je dik. Echte vrienden, als je wint. Nooit meer eenzaam, zolang je wint. Al ben je nog zo moe, ze komen naar je toe. Of je nu slaapt of eet een feest is nooit een feest als jij niet bent geweest. Nooit meer alleen. Nooit meer alleen. Als je wint, heb je vrienden. je dik, echte vrienden. Als je wint eenzaam zolang je wint. verbinden. Heb je vrienden, rij je dik. Dikke, echte, echte vrienden. Als je wint, nooit meer eenzaam, zolang je wint. Ja, een gezellige bende. Jaren geleden... judge's from Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blind, and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night. It may be over, but it won't stop there. I am here for you if you'd only care. You touched my heart, you touched my soul, changed my life and all my goals. Love is blind, and that I knew when my heart was blinded by you. Have kissed your lips and held your head, shared your dreams and shared your bed. I know you well, I know your smell. I've been addicted to you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one, you have been the one for me. Goodbye, my lover, goodbye, my friend. You have been the one, you have been the one for me. I am a dreamer, and when I wake, you can not break my spirit. It's my dreams you take as you move on, remember me. Remember us and all we used to be. I've seen you cry, I've seen you smile. I've watched you sleeping for a while. I'd be the father of your child. I'd spend a lifetime with you. I know your fears and you know mine. We've had our doubts, but now we're fine. And I love you. I swear that's true. I cannot live without. your feet. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one. James Blunt was dit met Goodbye My Lover. Oh, wel heel tragisch, hè? En daarvoor eh, hebben we geluisterd naar uh, Als je wint van Harry Vrienden en Herman Brood met z'n tweetjes. En eh, Jan, Jan jij had nog een interne mededeling voor alle zandvoorters. Vanuit de gemeente komt dat weer. Dat is ja. aanstaande donderdag, 16 januari. Er is er een energiespreekuur in het gemeentehuis. Oh. En daar kun je terecht voor vragen over energiebesparende maatregelen, subsidies en het zelf opwekken van energie. Natuurlijk heel erg belangrijk in deze tijden van het hele klimaatvraagstuk. En eh, ja, misschien dat we daar eh, heel wat wijzer kunnen worden. De adviseur van het duurzaam bouwpakket is daar aanwezig tussen vijf en acht uur. Eh, eventueel kan je ook een persoonlijke afspraak maken. En dan moet je even bellen met het duurzaam bouwloket. En dat kan dan via 072 743 3956. Ik herhaal 072 743 3956. Of je kan een e-mailtje sturen naar info@duurzaambouwloket.nl Oké, hartstikke mooi. Wij gaan even genieten eh, samen met Justin Bieber... Die heeft weer een eh, nieuw nummer uitgebracht.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 I'm elated that you are my the young Justin Bieber met eh, Yummy Yummy. Ja, hij lust er wel pap van, geloof ik. <laughs> Goed. Eh, Jan, had jij nog nieuws of zeg je van draai maar een liedje erachteraan? Of eh, had nou je nog iets te vertellen? Nou dus ja, we zojuist bezig een beetje met klimaat en dergelijke. En ik ja. heb hier nog iets van de gemeente. Dat is... zij zeggen, wat vind je passen als het gaat om zonne- en windenergie in deze regio? En speciaal bij jou in de buurt. wat past juist niet? En eh, of je idee hebt over de opwekking van de duurzame energie. En eh, waar zie jij kansen? En eh, daar is een bijeenkomst bij voorbelegd belegd. En dat is, kun je meedenken en in gesprek gaan over de bedachte toekomstbeelden. En dat is dan op 16 januari in de Blauwe Tram. dus overmorgen al, hè? Ja. ja. En het dus programma donderen. start om half zeven. En vanaf zes uur eh, gezellig met broodjes naar binnen lopen. Oh. Aha. En eh, na meer informatie en de link om je aan te melden... vind je wel op de gemeentelijke website. Dus eh, mensen, pak je kans. Zo is dat. En ik heb een fijn nummer meegenomen van een Haarlemse formatie... namelijk Chief Special in Your Arms. Kom maar door, jongens. Nee, nee, nee, nee, nee.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 See you when I get there van Lou Rawls. En dan ga ik straks kijken of uh, Chef Special zover is om toch hun nummer te komen spelen. Maar voor die tijd, eh, Jan, had jij nog een interne mededeling namens de gemeente, hè? Ja, dat gaat Ja, over, weer informatie. We worden bedolven onder de informatie. Leuk, ja, zeker. om eh, up-to-date te blijven. Eh, we hebben natuurlijk een aantal dingen spelen in Zandvoort. De Grand en we hebben andere dingetjes. Maar ehm, de gemeente is een informatieavond. Dat, dat, gaat er over de herinrichting van de Kamerlin Onderstraat. Ja, daar is natuurlijk ook van alles te doen, Ja, dat is ook heel veel reuring voor. En gelukkig is het wel de mogelijkheid om lekker zo'n bijeenkomst te bezoeken. Ehm, hij is morgen avond eh, van half acht tot negen uur. En dat is in de blauwe tram hier in de Louis-Davis Carré. Hij was in principe was hij al gepland op 13 januari. Maar toen viel hij gelijk met de bijeenkomst over de, Grand Prix. Ja. En eh, de animo is natuurlijk voor beide zeer groot. Dus ja, dus, dus dat, was niet eh, handig. nee, zeker niet. Dus ik denk dat het heel verstandig is om morgenavond dit opnieuw in te plannen. Ja. En ik zeg ja, alle belanghebbenden en geïnteresseerden. En altijd leuk natuurlijk om je stem te doen gelden en goed te luisteren. Morgenavond 15 januari in de blauwe tram van half acht tot negen in de Louis Davids Carré, de blauwe tram. Oké, hartstikke goed. Nou, dan ga ik nu kijken of de jongens van Chef Special bij ons eh, in de studio willen komen zingen.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 En dan eh, schakelen we straks door naar de reclameboodschappen, het nieuws weer reclameboodschappen. En daarna hoort u Jan en mij weer. Tot strakjes. But be nothing was over the road. Man made the train to carry the heavy load.